Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De leden van FNV weinig zekerheid zou bieden. Van de bijna een half miljoen leden van FNV-bondgenoten heeft 23% zijn stem uitgebracht. Voorzitter Van der Kolk noemt die opkomst goed, zeker omdat het referendum in de vakantieperiode viel. De vakcentrale FNV houdt ook nog een referendum. Minister Kamp zegt dat hij sowieso doorgaat met de uitvoering van het pensioenakkoord. In Egypte is het proces tegen oud-president Mubarak hervat. Mubarak ligt opnieuw op een bed in een kooi. De andere aangeklaagden, onder wie twee zoons van Mubarak, zitten ook in de kooi. De oud-president wordt er onder meer van beschuldigd dat hij opdracht heeft gegeven om betogers op het Tahrirplein te doden. De advocaat van Mubarak wil de leider van het huidige interimbewind, maarschalk Tantawi, daarover ondervragen. In Den Haag wordt vanmiddag herdacht dat 66 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Azië. Bij het Indisch monument houdt publicist Theodor Holman een voordracht. Zijn ouders overleefden een Japans concentratiekamp. Onder andere premier Rutte zal een krans leggen. De herdenking is vanaf 10 over 12 live te zien op Nederland 1 en op nos.nl. De kleine kangeroe die uit een wei in Maarsbergen was ontsnapt is gepakt. De wallaby was vanochtend over een hek gesprongen, volgens de Utrechtse politie na een ruzie met een aantal lama's. Buren zagen de kangeroe lopen en waarschuwden de politie. Het dier werd gevangen met behulp van een verdovingsgeweer van een dierenarts. Het weer, veel zon, maar in het oosten kans op een bui. Het wordt 19 graden op de Wadden tot mogelijk 23 in Limburg. Morgenochtend veel bewolking, maar smiddags meer zon.